Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van het appartementencomplex in Heerhugowaard... kunnen na de brand van de afgelopen avond nog niet naar huis. Ze moeten de nacht elders doorbrengen. Aan het begin van de avond was er een explosie... die een deel van de gevel wegblies, waarna er brand ontstond. Twee appartementen werden verwoest. Vijf mensen raakten licht gewond. De politie heeft enkele arrestaties verricht. Hoeveel is niet bekend. Israëlische militairen hebben meer dan 100 keer geschoten... bij de aanval op hulpverleners eind vorige maand in Gaza. Dat schrijft de BBC na eigen onderzoek. De Britse omroep concludeert dat sommige schoten werden afgevuurd... op een afstand van slechts 12 meter. Eerder zei de Palestijnse hulporganisatie Rode Halve Maan al... dat het konvooi van zeer dichtbij werd bestookt. Bij de aanval werden 15 hulpverleners gedood. Israël zegt zelf onderzoek te doen naar het incident... maar mensenrechtenorganisaties betwijfelen of Israël werkelijk geïnteresseerd is in waarheidsvinding. In New York is een helikopter gecrashed in de rivier de Hudson. Alle zes inzittenden zijn omgekomen. Een Spaans gezin met drie kinderen en de piloot. Ze maakten een rondvlucht. Na een kwartier brak de helikopter in tweeën. De romp kwam ondersteboven in het water terecht. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. De weersomstandigheden waren goed. De Floriade heeft de gemeente Almere nog meer geld gekost dan gedacht. De tuinbouwtentoonstelling van 2022 kostte 128,9 miljoen euro. Zo'n 25 miljoen meer dan het college eerder had gezegd. En bijna 13 keer zoveel als oorspronkelijk begroot. Dat concludeert een enquêtecommissie na onderzoek. Volgens de commissie heeft het college de gemeenteraad geregeld onvoldoende geïnformeerd. En was de raad niet kritisch genoeg. Het weer. Vannacht is het droog. Hier en daar kan mist ontstaan. Minima tussen 2 en 6 graden. De dag begint grijs, maar al snel breekt de zon door.